Mark Hokken met het NOS-journaal. De VN-Mensenrechtencommissaris zegt dat in Venezuela vrijwel geen sprake meer is van een rechtsstaat. Hij levert die kritiek in een rapport over de mensenrechten-situatie in het land. Leden van de veiligheidsdiensten die demonstranten op discutabele gronden hebben gedood... worden volgens de VN niet vervolgd. In het rapport gaat het over schokkende aantallen buitengerechtelijk gedode jonge mannen... tijdens politieacties in arme wijken... Het bewijsmateriaal in veel zaken is verdwenen. Minister Hoekstra van Financiën heeft namens twaalf EU-landen gepleit tegen het opstarten van gesprekken over een eurozonebegroting. Dat doet hij in een brief aan de voorzitter van de Eurogroep, zeggen bronnen tegen de NOS. Hoekstra en elf andere ministers nemen daarbij duidelijk stelling tegen Frankrijk en Duitsland. President Macron en bondskanselier Merkel maakten zich deze week hard voor een aparte begroting voor de eurozone. En met die begroting van tientallen miljarden euro's willen zij tegenvallers in de eurozone opvangen. Er heeft zich een verdachte gemeld in verband met de brand... waarbij gisteravond in een appartementencomplex in Utrecht een dode viel. Zo gaan om de bewoner van de flat in Kanaleiland waar de brand uitbrak. Volgens omwonenden was er voor de brand een steekpartij in de flat. De man zou zijn vrouw van rond de 70 na een ruzie hebben neergestoken... waarna hij de woning in brand stak. De Amsterdamse politie heeft een verdachte opgepakt voor de beschieting van een kantoorgebouw met een anti-tankwapen. Gisteravond hoorden getuigen een enorme knal bij het pand in Amsterdam Sloterdijk. Er sneuvelde een ruit, maar niemand raakte gewond. In het pand zitten onder meer de redacties van tijdschriften als Panorama en Nieuwe Revue. Details over de arrestatie en over de toedracht van de beschieting zijn nog niet bekend.